Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel gevangenen krijgen ten onrechte een uitkering van het UWV... blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Dat komt door een verouderd systeem en gebrekkige controle. Er zijn gevangenen die tienduizenden euro's aan WW of WAO hebben ontvangen. Intern is dat bij het UWV al lang bekend. Er zijn al zeker vijf onderzoeken naar gedaan, maar een oplossing is er nog niet. Groningen en minister Wiebes zijn het eens geworden over een snellere afhandeling van de schade door aardbevingen. Gedupeerden kunnen voortaan direct naar een aannemer. Het veel bekritiseerde Centrum Veilig Wonen wordt opgeheven. De Nationaal Coördinator Groningen wordt de enige uitvoeringsorganisatie. Commissaris van de Koning Paas spreekt van een radicaal andere aanpak... maar vindt wel dat de gaskraan sneller moet worden dichtgedraaid. Martine Bijl is overleden aan de gevolgen van de hersenbloeding die ze in 2015 kreeg. Martine Bijl was zangeres, actrice, schrijfster, panellid bij Wie van de Drie... en presentator van Heel Holland Bakt. Ook vertaalde ze musicals en tv-series. Martine Bijl was 71 jaar. Reisorganisatie Corendon wordt overgenomen door de Zweedse investeerder Triton... en die wil Corendon samenvoegen met Sunweb, dat eerder al in Zweedse handen kwam. Corendon werd 19 jaar geleden opgericht door twee Turks-Nederlandse ondernemers... en heeft een jaaromzet van ruim 500 miljoen euro. Vorig jaar gingen meer dan 750.000 Nederlanders en Belgen met Corendon op vakantie. Het is zeker dat de wolvin die eind vorig jaar rondliep op de Veluwe daar nog altijd is, meldt de Wageningen Universiteit. Er zat al eerder een andere wolvin en daar zit sinds een paar maanden een mannetje in de buurt. De komende tijd moet duidelijk worden of die jongen hebben gekregen. Het weer, ook in het oosten geleidelijk droog en vanuit het westen opklaringen. Morgen eerst vrij zonnig en 22 tot 28 graden. In de middag stevige buien met onweerhagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Op de A5 is een ongeluk gebeurd van Hoofddorp naar Amsterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. De linkerrijstrook is dicht. Voor de rest beginnen veel spitsfiles alweer op te lossen. Het zijn er nog 18, maar ze geven meestal maar een paar minuten vertraging. De A6 Muiden-Lelystad was vastgelopen na een ongeluk tussen Almere Buitenwest en Lelystad. Maar de rijbaan is vrij.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 Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. We zijn weer twee uur bij je met de lekkerste country afgewisseld met wat Americana en Bluegrass. Ook deze week kregen we via info.nashvilleradio.nl weer een aantal mailtjes met verzoeken van artiesten of we hun nieuwste single wilden draaien. Dus die ga je in de komende twee uur ook voorbij horen komen. Is het nu tijd geworden voor Bluegrass? Deze band bestaat bestaat al sinds 2007. dit is van hun gelijknamige album I Hear Bluegrass Calling Me Carolina Blue. I hear bluegrass calling me. I hear bluegrass calling me. Listen to the fiddle, hear that banjo ring. Now that's bluegrass calling me. From the big state of Kentucky to the heart of Tennessee, and then you move on down to the Grand Ole Opry. and the Osborne brothers sang. Now that's bluegrass calling me. I Bluegrass Calling Me van Carolina Blue. En Bluegrass ga je de komende twee uur nog meer voorbij horen komen. Wegen van de week vanuit Australië via info.nashvilleradio.nl. Een e-mail van David Daniel.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 gotta go dat blijft er toch een lekker nummer. De Mavericks uit 1998 met Dance the Night Away. Australië waren we net al met David Daniel. Maar we gaan even terug naar Australië. Dat doen we met Olivia Newton-John en een van haar hits uit 1971. The Banks of the Ohio. En daarna is het tijd voor American Folk van Mandolin Orange. En I Just Think I'll Go Away. I ask my love to take Luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. seems we both could have and have.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 tell me you don't have to call Just know that my heart's always open bekend geworden van een reclamespot en nu een van de nieuwere hits hier in Nederland. Joe Buck, country pop uit Nederland, The Way You Take Time. Didi Wyland is een bluegrass artiest, heeft al heel wat platen op haar naam staan en dit is er eentje van, Hold Me Forever. En daarna is het tijd voor Zwijmelen met Dan Shay en Speechless. up your hair like you do. I know that I'll be a mess the second that I see you. You won't be surprised, it happens every time, it's nothing new. It's always on a night like tonight. I thank God you can read my mind. Cause when you look at me with those eyes, Watching you is all that I can do. And I'm speechless. You already know that you're my weakness. After all this time, I'm just as nervous. Every time you walk said something to me. And I've been in a daze ever since the day that we met. You take the breath out of my lungs, can't even fight it. And all of the words out of my mouth without even trying. And I just standing there in that dress What it's doing to me ain't a secret watching you is all After all this time, I'm just as nervous every time you walk in. my every dream come true. And my heart skips a beat when we walk down the street. I feel a trembling in my knees. And just to know your mind mine until the end of time makes my heart skip Blue, You're my sunshine that comes up every morning. Yes, you are my every dream come true. And my heart skips a beat when we walk down the street. I feel a trembling in my knees. And just to know you're mine until the end of time makes my heart skip a beat. We gingen 55 jaar terug in de tijd met Buck Owens en My Heart Skips a Beat. Bij Nashville zijn de vaste luisteraars het wel zo langsmand gewend... dat we regelmatig even uit de hele oude platenkoffer lekkere muziek halen. We gaan zelfs straks in het tweede uur nog terug naar 1954 en zelfs naar 1951. Dat belooft dus lekker gouden oude country. Cam die eh, maakt al een aantal jaartjes muziek. Dit is een van haar grotere hits. Hier is Diane. Oh. I promise I didn't know he was your man. I would have noticed a gold wedding band. I, I'd rather you hate me than I. home. Oh. fight, and now she's saying goodbye. She ran upstairs and packed her bags. It could be raining on your perfect vacation. You could be stressed about your work situation. Ain't gotta listen to me, but all I'm saying ain't nothing that a beer can't fix. Ain't no pain it can't wash away. and you're fishing. It's hot and all that you're getting is a little nibble here and there. You're sitting watching your team losing that championship ring, and you're feeling like life ain't fair. It could be raining on your perfect vacation. You could be stressed about your work situation. Ain't nothing that a beer can not fix. van Thomas Red en John Party Beer Can't Fix. En ik word echt vrolijk van deze plaat. Lekker ding. Ook echt zo'n lekker zomerse plaat. Je voelt dat de zomer eraan gaat komen. Spotlight Album, daar is het nu tijd voor geworden. Heb je zelf een suggestie? Kan je die natuurlijk altijd per e-mail even sturen naar info.nsvoorradio.nl. Vermeld dan in die e-mail even om welke artiest of band het gaat. En wat de titel van het album is. En welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Mag country van nu zijn, country van toe, Americana of ehm, bluegrass. Alles mag. Ik heb in ieder geval voor deze keer uitgekozen het album Reckless and Me van Kiefer Sutherland. Je gaat achter elkaar luisteren naar Faded Pair of Jeans en daarna Reckless and Me. Dit is het Nashville Spotlight Album. Watched you sleep in my old GNR t-shirt. In the morning sun you look so good it hurt. Perfectly imperfect from your head to your toes. could wear anything, baby, even guns and hoes. Thought about our first kiss outside Old Hank's bar. We both knew something was right from the start. We tried our love on, and every day since then, we've been together, just breaking it in.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 Dus schrijf dat alvast even in je agenda. Tegen die tijd ga je hem zeker voorbij horen komen bij Nashville. Maar we blikken nog even terug op een eh, wat oudere single. Hier is A Little You On My Mind. All I need is a little you. All I need is a little you. little you on my mind. Whoa, oh, oh. There are some days my head's filled up with worries today There's just one thing on my mind I don't need a brand new car I'll just keep walking I don't care as long as you are by my side I don't care if the world stops turning I don't know where we'll be four years from now But there's one thing that always keeps me running everything that gives meaning to my life. Whoa, oh, all I need is a little you. All I need is a little you. All I need is a little you. A little you on my mind. Whoa, oh. is what I'll say. Mm -mm. I don't care if the world stops turning.